Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Iraanse persbureau vat. De gouverneur van de hoofdstad zou ter plekke zijn om tot rust op te roepen. De studenten zeggen dat de Britse ambassade dicht moet. Ze zijn woedend over de sancties die Groot-Brittannië tegen Iran heeft afgekondigd. Het grootste deel van het personeel kon op tijd wegkomen. Zes medewerkers konden dat niet. Ze werden in gijzeling genomen. De zes ambassademedewerkers werden vrijgelaten toen de politie ingreep en de gebouwen ontruimde. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van 7 naar 6 weken. Daarvoor in de plaats komen wel roostervrije dagen. De Tweede Kamer gaat akkoord met dat plan van minister Van Bijsterveld. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040. Eerst wilde Van Bijsterveld daar 1000 uur van maken... na de scholierenprotesten tegen de zogenoemde ophokplicht. Maar op verzoek van de PVV blijft het toch 1040. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan. Het vliegtuig met Orca Morgan is geland op Tenerife. Het dier werd vanochtend met een hangmat uit haar bassin in Harderwijk gehaald... en in een vrachtwagen met water naar Schiphol gebracht. Anderhalf jaar geleden werd de zwaardwalvis verzwakt gevonden in de Waddenzee. Actiegroepen wilden dat ze weer zou worden vrijgelaten... maar van de rechter mocht Morgan worden ondergebracht in het zeedierenpark van Tenerife. Rotterdam wil zich kandidaat stellen voor de Jeugd Olympische Spelen van 2018 of 2022. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het evenement te organiseren samen met de sportkoepel NOC-NSF. De Jeugd Olympische Spelen zijn voor sporters van 15 tot 18 jaar. Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het. En... Dit is René Passet van de ANWB. Door een aantal ongelukken staan er nu toch een paar lange files in het land. Ik noem ze in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort na een ongeluk bij Knoop Muidenberg. 6 kilometer file, drie rijstroken zijn afgesloten. Richting Amsterdam tussen Knoop het en afrit Bunschoten 6 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk 6 en richting Den Haag bij Hoogmade 7 op de A10 West voor de Koentunnel 6 kilometer. De A12 Den Haag-Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 7 kilometer. En van Arnhem naar Utrecht ook file tussen Maarsberg en Bunnik 9 kilometer. Vervolgens naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda nog eens 9. Na een ongeluk eerder vanmiddag daar. Ook een ongeluk op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid. Twee rijstokken zijn dicht. dus dat 4 kilometer file. De A13 eh, Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein de dagelijkse drukte 7 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam bij het Vaanplein 7 en verderop naar Gorkum voor Sliedrecht West nog eens 6 kilometer.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 Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een strak bankbiljet haast niet. my soldiers capture me. Hold my hostage when I hear that beat. I won't take these shackles out my van ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM no man's land.